hoop dat jullie mij kunnen horen, ja. Oké, dan gaan we de muziek even wat meer naar de achtergrond doen. Luisteraartjes, dit is goedenavond allemaal. Dit is de podcast van, eh, ja, van zondag 4 november 2018. Ik ben DJ Aap. En eh, ja, wat gaan we doen? Ja, een beetje muziek draaien. En af en toe, uh, ja, lul ik er wat doorheen heb ik wel een, een, een wat te vertellen en zo. Dus eh, oké, eh, ik ga eerst nog een paar eh, liedjes draaien. De begintune wat je nu op de achtergrond hoort, dat is Dave Imbanon. Plug and play, en het is allemaal vrije muziek. Dus geen uh, Buma Stemra en Sena gedoe hier. Allemaal vrije muziek. En oké, nou we gaan uh, alvast uh, <laughs> ons eerste liedje draaien. En dan moeten we even kijken wat we hier allemaal in huis hebben. En eh, dat is um, met de Hairless. Jezus, Mina. Moet ik helemaal dat knopje verder uitdraaien. Klinkt een beetje zacht, geloof ik. Maar goed, ja, we zijn er een paar maanden uit geweest. Ik geloof in eh, augustus, september zo. Eh, waar we voor het laatst eh, op de podcast te horen. Ja, jongens, we zijn weer helemaal terug. Hè? Aloha Radio. En... eh binnenkort hebben eh, we weer eens eh, een, nieuw e-mailadres erbij. Maar eh, daar ga ik later pas over hebben. Niet in deze uitzending. Ik hou nog even gaan. De naam Aloha Radio blijft nog wel bestaan gewoon. Alleen, ja, we gaan het een en ander veranderen. Maar daar gaan jullie vanzelf wel merken. Daar ga ik nog niks over zeggen. Dan hou ik nog even stil. Volgende nummer is de Fixer met Relevated. dat was eh, Serio met Witch Hunting en daarvoor hoorde je The Fixer met Revelated. Oké, nou dat, eh, <clears throat> dat waren dan uh, de, ja hoe zal ik het zeggen, dat waren dan liedjes zoals jullie hoorden. Ik las van de week in de krant dat plastic in het voedsel zit. Hmm, dat vind ik een beetje beetje raar, weet je. Ja, oké, nou, we weten met z'n allen wel dat eh, de oceanen vol plastic zitten. En eh, ja, dat is algemeen bekend. Maar in het voedsel, eh, ja, mensen eten ook plastic zonder dat ze het in de gaten hebben. Ja, <coughs> weet je wat ik zo raar vind? Vroeger, ik weet nog toen, nou, een jaar of veertig geleden als je brood ging halen bij de bakker, want meestal gingen niet naar de supermarkt, naar de, naar de bakker. En dan was het brood altijd in papieren zakken verpakt. En eh, het lijkt wel alsof ze tegenwoordig alles in plastic verpakken. Ja, en er komen natuurlijk wel eens restjes eh, van in het eten. Hè? Want eh, zelfs de bestek is van plastic. Wat je allemaal, ja... als je eten gaat halen ergens een snackbar, dat is trouwens al jarenlang aan de gang natuurlijk. Allemaal plastic bestek. Dan krijg je toch wat van mee. Dus iets om over na te denken. Hè. Dat plastic is uh, ja, funest, hè. Verpakkingsmaterialen eh, voor etenswaren moeten ze eigenlijk verbieden, vind ik. Ja, en brood ook. Moet gewoon in papieren zakken, net als vroeger. En uh, ja, tegenwoordig de supermarkt, ja, plastic uh, is heel lang gebruikt, vanaf de jaren 50 al geloof ik. Maar het, het, wordt, is steeds meer producten verwerkt. Kijk dat het in apparatuur zit. Oké, prima, maar verpakking. En vooral wegwerpdingen, eh, wegwerpbekertjes, uh, lepeltjes en al die kleren zijn nog meer. Het is zo jaren aan de gang. Maar uh, ja, bedoel, hebben ze het over het milieu, over die CO2 en al die onzin nog meer. Dan vind ik die CO2-discussie gaat me een beetje te ver, want ja, Weet je wat het gewoon is? Planten maken ook eh, eh, CO2 hè? als het donker is. En eh, alleen op de dag, zoals jullie weten, geven ze zuurstof. Maar mensen ademen ook stikstof uit. Dus uh, waar hebben we het over? En ja, nou zeggen ze weer, ja, die moerassen geven allemaal... Ehm, hoe noemen ze dat spul? Uh, methaan, methaangassen. Ja, maar dat is de natuur de natuur. En het eh, de aarde opwarmt is niet de eerste keer hoor. Dat gebeurt al miljoenen jaren geleden al. En sinds de laatste ijstijd eh, ja, wordt steeds warmer. En op een gegeven moment kom je over duizenden jaren weer in een nieuwe ijstijd terecht. Dus dit is volgens mij allemaal meer een natuurverschijnsel. Dus die, dat CO2-verhaal vind ik allemaal onzin. Want slechts 1% komt van de industrie en het autoverkeer Of Geloof me nou maar, we worden allemaal met open ogen belazerd. En iedereen tuint erin. Dat is gewoon een manier om mensen geld uit hun zak te kloppen. Door de belastingen te verhogen bijvoorbeeld. Dan gaat die dividendenbelasting zoals jullie weten waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk niet door. En eh, nou ja, dan zou je zeggen, nou dan kunnen we dat bijvoorbeeld stoppen eh, in de armoedebestrijdingen. Ga je de, lage lonen eens wat omhoog. Mensen die het minste eh, verdienen. En maar nee, wat doet, eh, wat doet dit kabinet? Eh, die geeft het aan het bedrijfsleven. Nou, dan denk ik, ja jongens, die verdienen toch hun eigen geld. Daar hebben ze toch dat geld niet voor nodig. Dat moeten ze zelf verdienen. Ze zeggen, ja, je moet, uh, die liberalen die roepen allemaal breed uit van, je moet voor jezelf kunnen zorgen. Nou, bij deze, laat ze het lekker uitzoeken. En eh, geef het aan het volk. Geef het aan de mensen die het het moeilijkst hebben. Dus, eh, maar goed, dat is eh, mijn mening. Maar goed, we zijn er nog niet over uitgeluld. Want de gezondheidszorg, ja, dat is ook zo-zo. Hm, en nou, dat betaal je elk jaar al steeds meer als zorgpremie. Nou goed, we gaan het verder niet meer over hebben. Maar zo zit, zo zit het er wel. Dus eh, oké, nou we gaan uh, volgende liedje draaien. En eh. ja, even kijken hoor. Ik zit een beetje, wel een beetje afgeleid hier. Eh, Black Gullet met Wicked. wanna go to, place you wanna go. I wanna know if there's something I could do to help you go to the place you wanna go to say that I will never lie to you. But if you stay, you know I will never lie to you. Dat was Paper Plane Pilots met Places. En daarvoor hoorde je Black Alex met Wicked. Oké, we gaan nou lekker door met muziek draaien. Ja jongens, eh, het het de afgelopen week uh, heeft het toch nog even een paar dagen geregend hè. En dan krijgen we de komende dagen weer droog. Ja, het is geloof ik maar 10 graden geweest overdag. Het is nog geloof ik 6 graden zes of zeven graden, weet ik het. Oké. En uh, Halloween is voorbij, maar voor Alexander Perimaikov is het nog steeds een nachtmerrie. Nightmare. <laughs> so alone. I'm burning by your side until I die. Ja, nou, dat was uh, Antares met Still Fighting. En daarvoor hoor je Alexander Primakov met Nightmare. Oké, okay. we gaan... Uh, ja, door met wat anders. Hè. Met eh, wel heel wat anders. En dat is uh, Bieber Have a Good Time. funky feeling. You can shake and twist your boots into the ground. Have a good time with the funky feeling. Shake your ass and rock your body into the ground. Have a good time with the funky feeling. You can shake and twist your boots into the ground. You just feel alright when you're alive. satisfied. Have a good time with the funky feeling. You can shake and twist your boot into the ground. Have a good time with the funky feeling. Shake your ass and rock your body to the ground. Have a good time with the funky feeling. You can shake and. satisfied. Have a good time with the party feeling. You can shake it. spark a feeling. Shake your ass and rock your body to the ground. Have a good time with a funky feeling. You can shake and twist your body to the ground. You just feel alright when your love is bright. You can live your life till you're satisfied. Have a good time with a funky feeling. fight your feeling Shake your ass and rock your body to the ground. have a good time. Je mist niks via de podcast van Aloha Radio. Ja, luisteraars, je hoorde net uh, Biberon met eh, Have a Good Time. Jullie kennen het nog wel, de vorige podcast uh, als instrumentaal nummer. En dit keer is hij ingezongen. Ik weet niet hoe de zanger heet helaas. Dat kan ik eh, misschien ooit eens een keer uitzoeken. Maar dat komt een ander keertje dan wel. Oké, jongens. Nu wat Keltisch. Oké. Volgende is IJslin met de Bunny Swans version 2. farm ever lived in the Country. Hey, hey, ho, bunny, ho, hard otters, one, two, three. Swa swims a bunny, ho. Through every walked river's rim. Hey, hey, ho, bunny, ho, the us, pushed the youngest in. Swa swims a bunny, ho. Sister, sister, lend me your hand. Hey ho, anybody ho, now we'll give you a then. Swan swims the bunny ho. I'll give you never and no clown. Hey, hee ho, anybody ho, let you give me your hand to love. Swan swims the bunny ho. Sometimes she sings, sometimes she swam. hey ho, anybody ho, until she came to her miller's dam swan swims the burning pool. Miller's daughter dressed in red, We've a hole in a bunny hole. She went for someone to make some bread. Swan swims the burning hole. dat was eh, Fry Evans Orchestra met Waiting Out Rain in Mambo Hut. En daarvoor hoorde je met de Body Swans versie 2. Dat was dus een uh, eh, Keltisch liedje. Ja, ik heb meer Keltische eh, liedjes. Ze klinken best wel, best wel gaaf, vind ik wel. Vind ik zelf. Ja, ik weet niet wat jullie smaak is, maar we zijn begonnen met wat metal, wat rock. En nu eh, draaien we wat rustiger uh, materiaal. Ja we kunnen van alles draaien hier zo, maar... We gaan even een rocknummer draaien. Dat is... Oeh, is... klinkt Russisch... Maar het heet dus Maxim Ego met blues in G. met Electric Movement. ja, oké, dat was het, eh, het laatste geluidje. Oké, we gaan afsluiten. Het, uurtje is alweer eh, bijna om. En we gaan eindigen met Daisy May. We hebben het al eerder gedraaid. En eh, we gaan afscheid van jullie nemen met deze mee. Met the Beginning of Love. Ik zou zeggen tot volgende week. De zondag ja, hoeveel is het dan? De 11e, 11, 11 november. En dan eh, gaan we weer beginnen met de volgende uitzending. misschien is Jacco erbij, dat weet ik niet. Vanavond kon hij helaas niet. Dus, eh, maar goed, eh, we sluiten af met deze mee. Graag tot volgende week. Dit was de podcast van zondag 4 november 2018. Ik ben DJ Jaap en... Nou, hier is deze mee. Tot de volgende week. At the beginning of love, the excitement of a journey. With no sign from above, a blank canvas, a new screenplay. You must know what to do. You're talking with a smile, bowing to the sunshine at the beginning of time, at the beginning of love. Well, how long does that last? You think that you're in love. But when love moves so fast, they tell you you're so blind. But then so is mankind, bowing to the sunshine at the beginning of time. You really think now you know what to do place in your heart that always tells the truth, holding back the time. A broken clock is all you've got. hoor bij Aloha Radio. Kijk op www.aloaradio.nl